Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De minister baalt van alle chaos op de snelweg vanavond. Tienduizenden boeren trokken massaal naar Stroe in Gelderland... om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Rond 6 uur gingen ze allemaal weer terug naar huis. En een hoop trekkers kozen de snelste weg en gingen via de snelweg... terwijl dat verboden is. Maar de politie kon er niks tegen doen. Waar ze zich niet aan de afspraak gehouden... is het feit dat ze op snelwegen zijn gaan rijden. Daar zijn ze voor gewaarschuwd. Dat is toch massaal wel gebeurd... Ik denk ook dat daar onderling afspraken over gemaakt zijn. En daar eh, ja, zie je dus een beeld wat ongewenst is. En daar hebben we geprobeerd op te treden. We hebben ook geverbaliseerd, maar dat heeft het niet tegen kunnen houden. Ook justitie- en veiligheidsminister Jazilkes belt van alle trekkers op de snelweg. Zegt er alles aan te doen om zoveel mogelijk boeren hiervoor een boete te geven. Het OM heeft drie jaar cel geëist tegen oud-honkballer Jay Niesen. Hij wordt verdacht van verkrachting van een minderjarig meisje. Dat zou zijn gebeurd toen hij haar coachte bij een Rotterdamse honkbalclub. Het OM vindt dat hij als oud-international misbruik heeft gemaakt van zijn positie... omdat de leerlingen bij de club tegen hem opkeken. De Amerikaanse rapper Little DJ is neergeschoten. Volgens de website TMZ ligt hij in het ziekenhuis en wordt hij geopereerd. Het is niet duidelijk hoe het met de rapper gaat. Bij de schietpartij bij een restaurant zou nog iemand anders zijn geraakt. De rapper is in Nederland vooral bekend van de nummers Calling My Phone en In My Head. En als je wel eens een keer in de schoenen hebt willen lopen van een bekend iemand... kom je bij het nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk aardig in de buurt. Het museum heeft de schoenen van de bekendste sterren in hun collectie. En de directeur is trots. Eh, ik vind het mooi dat mensen zo creatief zijn met schoenen om er iets van te maken. Nou, ik heb net gelezen dat op eh, nummer 4 eh, Beyoncé geprobeerd heeft te staan. En ik denk dat het wel gelukt is. En die zijn van Elton John. Nou, er zijn niet alleen maar schoenen te bewonderen in het museum. Er zijn ook maaklabs waar ontwerpers werken aan nieuwe creaties... die hopelijk ook ooit gedragen zullen worden door sterren. Het weer, blijft vanavond lang warm, zo'n 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en het wordt dan 27 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het enige dat speelt is de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Hoofddorp Zuid zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging is 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. zomer is jouw keuze ZFM. there's nothing to regret Well, this is not what I wanted Guess all the good things come to an end So baby, bye-bye Wish you the best But most of all, I wish that I could love you less Well, maybe to fuck it up without a good reason I know, I know that it was my own fault I never picked up that phone call Oh Lord, all these broke hearts But mine's the one bleeding just me, myself and